Trudy Vendrig met het NOS journaal. Schilders, dakdekkers en andere werklieden staan vaak op onveilige stijgers. De arbeidsinspectie controleerde in het voorjaar bijna 350 bouwlocaties in binnensteden. En daaruit blijkt dat met meer dan de helft van de kleine stijgers iets niet in orde was. Ze konden omvallen, ontbraken er leuningen of waren vloeren bovenop de stijgers niet goed neergelegd. De inspecteurs legden in twee weken tijd ruim 200 keer het werk stil en deelden 30 boetes uit. De Tweede Kamer roept het kabinet op een succes te maken van de internationale klimaattop in Kopenhagen. Die bijeenkomst is in december een vervolg op de Kyoto-top. Bijna de hele Kamer steunt de inzet van het kabinet om de CO2-uitstoot in de wereld in 2020 met 25 tot 40 procent terug te dringen. Voor de ontwikkelingslanden moeten afspraken worden gemaakt over de reductie van de uitstoot met 15 tot 30 procent. Die landen moeten financieel worden ondersteund. In Indonesië en 17 andere landen in de regio is een grote oefening gehouden met een tsunami-alarmeringssysteem. In Indonesië deden duizenden mensen niet mee aan de oefening omdat hij te veel herinneringen opriep aan de ramp van 2004. Toen kwamen 170.000 mensen om in Indonesië en nog een 60.000 aan de kusten tussen Thailand en Sri Lanka. De oefening komt twee weken na de tsunami die de Samoa-eilanden en Tonga trof. Daarbij vielen meer dan 180 doden. De Tour de France stelt volgend jaar maar één lange tijdrit. Dat is bekendgemaakt in Parijs bij de presentatie van het etappeschema. De Tour begint met een proloog in Rotterdam en een etappe door Zeeland. peloton gaat in de tweede week over de Alpen en later over de Pyreneeën. Met twee beklimmingen van de Tourmalet viert organisator AZO een eeuw bergritten in de Pyreneeën. In de Koninginnenrit moeten de renners over vier cols: de Périssour, de Aspin, de Tourmalet en de Obisque. Het weer, zowel vandaag als morgen volop zon en tussen de 9 en 11 graden. Vannacht in het binnenland lichte vorst. Dit was het...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 Adiós le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo. Adiós Dios le pido por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo. A le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos.